Michiel van der Velde met het NOS-journaal. GroenLinks-PVDA-leider Timmermans is vanmiddag in een café in Amsterdam tijdens een interview lastig gevallen. Een man kwam het café binnen, kwam tot vlak bij de lijsttrekker, wees dreigend naar hem en begon te schelden. Daarna bracht de man, die zijn gezicht had bedekt, de Hitlergroet en verliet het café. Timmermans bleef rustig en bedankte later zijn volgers op X voor hun medeleven. Vanavond doet Timmermans mee aan het verkiezingsdebat bij RTL... samen met de leiders van CDA, VVD en D66. PVV-leider Wilders is niet aanwezig... na het bericht dat opgepakte Belgische terreurverdachten... mogelijk een aanslag op hem wilden plegen. Hamas is van plan de nog levende Israëlische gijzelaars morgenochtend over te dragen aan het Rode Kruis. Waarschijnlijk gebeurt dat al vroeg, tussen 5 en 6 uur, op verschillende plekken in Gaza. Er wordt geen propagandashow verwacht zoals de vorige keer... toen Hamas de gijzelaars op een podium had gezet. De gijzelaars worden in een konvooi naar Israël gereden... en daar worden ze herenigd met hun families. De hulpverleners rijden dan opnieuw naar Gaza... om de lichamen van de dode gijzelaars op te halen. De politie heeft in een kofferbak van een auto in Amsterdam een Kalashnikov gevonden. Vermoedelijk lagen er nog meer wapens in de auto. De politie doorzocht de auto na een achtervolging vanuit Utrecht. Daar was eerder vandaag een woning beschoten. In een ruit boven een kapperszaak zijn zeker 18 inslagen te zien. Eén verdachte is opgepakt en de auto is weggesleept. Het Nederlands elftal heeft het WK-kwalificatieduel tegen Finland gewonnen met 4-0. De doelpunten werden gemaakt door Donjo Malen, Virgil van Dijk, Memphis Depay en Cody Gakpo.